Oh. weer de tas van dat mispunt. En als ik dan jou, jou zo zie gaan, dan kan ik jou slaan. reizige misput, En als ik dan jou, zo zie gaan, dan kan ik jou slaan. Want nog nooit bracht je mee naar huis, nooit bracht jij me naar huis.